ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. De vier verdachten van de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag... wilden volgens de OM al een week eerder brandstichten of een explosie veroorzaken. Dat ging toen vermoedelijk niet door, omdat twee van de verdachten werden opgepakt. De politie vond toen zwaar vuurwerk en jerrycans met benzine in hun busje. En vermoedelijk wilden ze toen al brandstichten of een explosie veroorzaken... bij de bruidsmodezaak aan de tarwekamp. De ontploffing was uiteindelijk een week later... en bij die aanslag kwamen zes mensen om het leven. Vier mensen raakten gewond. In Ierland zitten meer dan 500.000 huishoudens zonder stroom. Dat komt door de grote storm Eowyn die over het land trekt. Die haalt windsnelheden van zo'n 130 km per uur. Mensen krijgen de oproep om binnen te blijven. Vluchten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. Vanochtend was het hoogtepunt van de storm, zegt correspondent Arjen van der Horst... die aan de Ierse kust woont. De afgelopen nacht zijn windsnelheden gemeten van 185 km per uur. Ja, dat is orkaankracht en een record, want nog nooit eerder is zo'n hoge windsnelheid gemeten hier in Ierland. We hebben nog niet een goed totaal overzicht van de schade. Maar natuurlijk horen berichten van omgevallen bomen, zware neerslag, plaatselijke overstromingen. En de grootste impact die het tot nu toe lijkt te hebben is op de elektriciteitsvoorziening. In heel Ierland geldt nu code rood. Hier in Nederland gaan we weinig last krijgen van storm Eowyn. Andries Jonker stopt na het EK voetbal komende zomer als bondscoach. Zijn contract wordt niet verlengd. Onder leiding van Jonker haalde Oranje de kwartfinales van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De KVB zegt dat het spel van de Oranje Leeuwinnen de afgelopen 2,5 jaar dat Jonker coach was wel verbeterd is, maar dat het nu tijd is voor een nieuwe fase. Tijdens het EK in Zwitserland deze zomer komt Jonker voor het laatst in actie. Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen. En ander sportnieuws dan. Een recordavond voor de Nederlandse basketballer Quinten Post in de NBA. Hij maakte afgelopen nacht 20 punten voor Golden State Warriors... in het gewonnen thuisduel met Chicago Bulls. Quinten Post from deep! And now they're rolling. Quentin Post! Five made. het zijn zeldzame hoge scores voor een Nederlander in de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie. Het weer en nog. Nu regent het bijna overal. Aan de kust is het zelfs een beetje stormachtig.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 I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right we call it It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful.